Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In het Duitsland zijn acht aanhangers van IS opgepakt. Ze zouden bij scholen en kerken hebben ingebroken... en de opbrengst naar IS-strijders in Syrië hebben doorgesluist. Ook zouden ze van de opbrengst de reizen van extremistische Syriëgangers betaald hebben. De arrestaties waren het gevolg van een enorme politieactie vanochtend vroeg. De woningen van minstens 28 mensen werden tegelijkertijd onderzocht. Militairen die ziek zijn geworden van giftige chroomverf krijgen een schadevergoeding van Defensie. Ze hoeven niet te wachten tot het onderzoek naar de gifverf helemaal klaar is. Dat kan nog twee jaar duren. Zeker 225 medewerkers van Defensie zeggen dat ze ziek zijn geworden doordat ze jarenlang werden blootgesteld aan de verf. Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore betaalt als schikking in een corruptiezaak 240 miljoen dollar aan het Openbaar Ministerie. Het bedrijf maakt installaties voor de opslag van olie en gas. In Afrika en Brazilië heeft het handelsagenten en ambtenaren omgekocht om opdrachten binnen te halen. Tussen 2007 en 2011 zou het bedrijf daar 200 miljoen dollar aan uitgegeven hebben. China en de Verenigde Staten hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. President Obama wil de uitstoot van Amerika in 10 jaar met zo'n 30 verminderen. China belooft voor het eerst om de groei van de uitstoot te beperken. Samen zijn de landen verantwoordelijk voor 40 van de wereldwijde uitstoot. De Amerikaanse militair die zegt Osama Bin Laden te hebben doodgeschoten... heeft voor het eerst een verhaal gedaan op televisie. De 38-jarige Rob O'Neill gaf een interview aan Fox News. Daarin zei hij dat hij er niet op had gerekend dat hij de missie zou overleven... maar het uitschakelen van Bin Laden was het volgens hem waard om voor te sterven. Het weer, eerst wat zon, vanmiddag wat bewolking, af en toe lichte regen. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen en vrijdag droog, met vooral morgen zon. In het weekend meer kans op regen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A2 Amsterdam richting Utrecht.